van der Putten met het NOS-journaal. De belangrijkste reden om zwartnaties in Dokkum te verbieden... was dat er aanwijzingen waren dat betogers zwaar vuurwerk bij zich hadden. Burgemeester Waanders van Deel vaardigde vlak voor de landelijke intocht van de Sint... een demonstratieverbod uit. Of de voor- of juist de tegenstanders zwaar vuurwerk bij zich hadden... zegt de burgemeester niet. Zaterdag werden bussen met tegenstanders van Zwarte Piet op de A7... tegengehouden door voorstanders. De voorstanders zeggen tegen de NOS dat zij geen vuurwerk bij zich hadden... tijdens hun blokkade van de A7. De Duitse bondskanselier Merkel heeft liever nieuwe verkiezingen dan dat er een minderheidskabinet komt. In een tv-interview zei Merkel dat ze niet wil aftreden. Volgens haar heeft Duitsland behoefte aan stabiliteit. De formatie in Duitsland is na vier weken stuk gelopen. De SPD heeft opnieuw gezegd niet te willen regeren. Als er inderdaad nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven... is Merkel opnieuw beschikbaar als lijsttrekker voor de CDU-CSU. Premier Rutte noemt de komst van het Europees Medicijnagentschap naar Amsterdam een succes voor de Nederlandse diplomatie. De Amsterdamse wethouder Kok zegt dat de stad vereerd is. Er gaat meteen een projectteam aan de slag om de komst van het agentschap voor te bereiden. Het medicijnagentschap zit nu nog in Londen, maar moet daar weg vanwege de brexit. Vanwege de verwachte werkgelegenheid wilden 19 Europese steden het agentschap hebben. Bij de stemming in Brussel vielen 17 steden af. Uiteindelijk moesten Milaan en Amsterdam loten en is het Amsterdam geworden. De Consumentenbond pleit voor een afkoelingsperiode voor mensen die een keuken kopen. Het is de bedoeling dat ze hun bestelde keuken binnen enkele dagen gratis kunnen annuleren. Uit een enquête is gebleken dat een derde van de klanten zich bij het kopen van een keuken onder druk gezet voelt, zegt de Consumentenbond. En het weer, vanavond bewolkt, periode met regen. Het wordt niet kouder dan een graad of 11. Ook morgen bewolkt en regen, later in het zuiden wat vaker droog... en dan wordt het 11 tot 13 graden. Dit was het ZFM.